Dit is Jong met het NOS-journaal. Steeds meer Nederlanders wekken samen duurzame energie op... blijkt uit de jaarlijkse lokale energiemonitor. Vorig jaar waren er bijna 70 kleinschalige projecten... waarbij burgers vooral zonne- en windenergie opwekken. Dit jaar zijn het er al bijna 600. En die produceren genoeg stroom voor 235.000 huishoudens. De grote stijging komt vooral doordat steeds meer mensen op zoek gaan... naar een alternatief voor aardgas. Het gaat niet alleen om wind- en zonne-energie. Initiatiefnemers kijken ook naar de mogelijkheden van bijvoorbeeld warmte uit oppervlaktewater en GFT-afval. In diverse steden in Irak zijn gisteren tientallen betogers doodgeschoten door veiligheidstroepen. Er vielen 35 tot 45 doden. Het exacte aantal is niet bekend. Zo'n 230 mensen raakten gewond. Het was een van de bloedigste dagen sinds het begin van de anti-regeringsprotesten. Sinds oktober gaan vooral jonge Irakezen de straat op om te protesteren tegen de regering. Die ze de schuld geven van de economische malaise, de hoge werkloosheid onder jongeren en de kloof tussen rijk en arm. Autoriteiten reageren met harde hand op de protesten... waarbij de afgelopen tijd zo'n 350 doden zijn gevallen. De interimregering in Soudaan heeft een wet afgeschaft... die vrouwen in het land ernstig onderdrukte. Onder het regime van de voormalige dictator Bashir... moesten vrouwen hun man of vader gehoorzamen... en er waren beperkingen voor kleding, gedrag in het openbaar... werken en studeren. Vrouwen die zich er niet aan hielden kregen stokslagen. Sinds Bashir in april aftrad waren de regels in de praktijk al versoepeld. Zo konden vrouwen in Soedan voor het eerst mannen in de ogen aankijken zonder dat dat gevolgen had. Het weer, het wordt overal droog met soms brede opklaringen. Minima tussen 4 en 7 graden. Overdag periode met zon, maar aan de kust een enkele bui. Het wordt 7 tot 9 graden met een stevige noordwestenwind. Later overal droog.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 According to European authorities, this new energy source will not pollute the air or the water and will replace oil and nuclear power within one year. We celebrate today 15 years of worldwide peace. Therefore, the Nobel Prize for Peace will no longer be given final results for the American president election, African American Senator Julia Crown is elected with a vast majority of 98%. A lucky UCLA student has discovered a cure for both AIDS and cancer today. FDA and lab industries announced that the cure would be available worldwide as soon as next week and for free. No murder or sexual abuse reported today. No fatal car crash and no airplane attack. One last look at the weather forecast and temperature from around the world. The sun is shining everywhere and temperature are just right for everyone. Log on to our website at www.htvi.com for more happy news.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 Your ultralight beam staring at my soul. Your galaxy, my shooting star, a supernova aiming straight for. 9. get the groceries anymore. There's a rifle in the cabinet that I used to fight a war, but to this day I don't know.